12 uur. Dit is Mautschreurs met het Zenke vond de politie vijf mensen bij een caravan. Twee van hen waren gewond, één bloedde hevig. Ze waren geslagen en gestoken. De mannen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij het stadion Woudestein in Rotterdam, waar vanmiddag de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord wordt gespeeld, is een man in een lichtmast geklommen. Hij werd er na drie kwartier door hulpverleners uitgehaald. De man is een bekende van de politie. In Frankrijk is de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen aan de gang. De strijd gaat tussen de winnaar van de eerste ronde, Emmanuel Macron, en Marine Le Pen. In de peilingen heeft de pro-Europese Macron een zeer grote voorsprong op Marine Le Pen van het Front National die uit de EU wil stappen en af wil van de euro. Vrijdag bleek dat het kamp Macron het slachtoffer is van een grote hek pijnlijke onthullingen heeft de diefstal niet opgeleverd, dus vermoedelijk heeft de hek geen invloed op het stemgedrag van de Fransen. Frankrijk heeft het fokken van dolfijnen en orka's in de gevangenschap verboden. Ook is het niet meer toegestaan om dolfijnen, walvisachtige en bruinvissen te houden. Verder mogen mensen niet meer zwemmen met de dieren. Afgelopen week werd al een wet ingevoerd, maar de regels zijn nu aangescherpt... nadat bekend was geworden dat sommige dieren in aquaria worden gedrogeerd. Frankrijk maakt wel een uitzondering voor orka's en tuimelaars die al in gevangenschap leven. Parken hoeven deze niet vrij te laten. Dierenactivisten spreken van een grote overwinning. Het weer eerst zon, later drijft vanuit het westen bewolking het land binnen.